De politiebonden gaan weer actie voeren. Ze hebben het CAO-voorstel van minister Grapperhaus afgewezen. De minister bood gisteren 7% meer loon in 2,5 jaar tijd en meer invloed op de roosters. Zo hoopte hij de bonden weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Maar de ACP zegt dat de bonden zwaar teleurgesteld zijn in het bod van Grapperhaus. En daarom komen er vanaf morgen nieuwe acties. De afgelopen weken gebeurde dat ook al. Zo schreven agenten geen bonnen uit bij lichte verkeersovertredingen. Israël heeft met twee afweerraketten een Syrisch gevechtstoestel boven de Golanhoogte neergehaald. Het toestel kan zijn neergekomen aan de Syrische kant van de grens met Israël, zei een Israëlische legerwoordvoerder. Onbekend is hoe de piloot er aan toe is. Volgens Israël was het toestel over een afstand van 2 kilometer doorgedrongen in het Israëlisch luchtruim. In Israël geldt een verhoogde staat van paraatheid. Aan de grens met Syrië gingen de sirenes af. De Europese Commissie heeft vier elektronica-bedrijven, waaronder Philips, beboet omdat ze te hoge prijzen hebben berekend. De bedrijven dreigden online aanbieders van elektronica met sancties als ze geen minimumprijzen vroegen. Philips kreeg een boete van bijna 30 miljoen euro. De boetes vielen lager uit omdat de bedrijven hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ouderenbond AMBO noemt het Nationaal Hitteplan van het RIVM, dat deze week van kracht is, stigmatiserend. Het plan lijkt ervan uit te gaan dat ouderen zelf niet weten wat ze met het warme weer wel en niet moeten doen, zegt de bond. Adviezen als kleed je niet te warm en ga niet in de zon zitten hebben de meeste ouderen volgens de AMBO echt niet nodig. Ze hebben meer aan specifieke maatregelen voor kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken. Het weer redelijk zonnig, omdat er ook hoge bewolking overtrekt, is 30 tot 34 graden.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 Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno mal yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.